Stubenitski met het NOS-journaal. Israël en Iran hebben elkaar vannacht weer aangevallen. Israël zegt dat Iraanse locaties zijn bestookt... waar raketten lagen en werden gelanceerd. Uit meerdere steden kwamen berichten over explosies. Israël zegt dat Iran vannacht vijf raketten afvuurde. Bij Tel Aviv zou een gebouw in brand zijn gevlogen... door brokstukken van een luchtafweerraket. Amerika hoeft zich niet aan de nieuwe NAVO-norm te houden... waar president Trump bij andere landen op aandringt. Trump vindt dat de VS de NAVO al lang genoeg steunt. Ook haalt hij uit naar Spanje dat de nieuwe NAVO-norm van 5% niet wil invoeren. Hij noemt Spanje een zeer karige betaler. Modeondernemer Kees de Waal is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in de Telegraaf. De Waal nam begin jaren 60 de kledinggroothandel van zijn vader over... en veranderde de firma in een winkelformule. De winkels voor mannenmode kregen de naam Hij. Die gingen eind jaren 90 met de zij op in het huidige Wii. Volgens de directie van Wii had de Waal een sterk gevoel voor design en consumentengedrag. Kees de Waal was 103 jaar oud. Een groot deel van de A10 in Amsterdam is dicht... omdat de hoofdstad vandaag zijn 750-jarig bestaan viert. Op de Ringweg is een festival, er is een hardloopwedstrijd... en er worden huwelijken gesloten. 15 kilometer snelweg is afgesloten. De ring A10 West, Zuid en Oost gaan pas morgenmiddag weer open. Tot die tijd moeten mensen omreizen. Bij een actie tegen illegale dierenhandel... heeft de Mexicaanse politie ruim 3400 beschermde schildpadden onderschept. De dieren werden opeengepakt vervoerd in kartonnen dozen. De man die de dieren bij zich had, is aangehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 29 tot 33 graden. S'avonds blijft het lang warm. Morgen vanuit het westen een enkele onweersbui en dan maximaal 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 Muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Het is donker op straat en ik weet het is laat, maar ik moet je wat vertellen Neem nog eventjes plaats, een minuut voor je gaat, kan je Uber bestellen is dit en het veel te lang En ik wilde het al zeggen, maar het maakte me bang Maar nu je met je jas aan staat, vind ik me geen raad Mijn hart gaat als van sneller Dus ik zeg toi hey man, nous sommes très speciaal En ik ben mezelf omdat jij bent En ik ken mezelf omdat jij me kent En toi hey moi, zijn zo mooi verhaal Want ik ben mezelf omdat jij bent En ik ken mezelf omdat jij me kent je t'aime, je, je, je t'aime, je t'aime, je, je, t'aime. Je te dis, je t'aime. Deel van een script, want het voelt als een film. Kom ik uit deze scène? In de war, want ik zit al vanaf het begin. In een la plus belle misère. Oh, ik wil een misje, oh, wat moet ik dan acteren als principe? Pardon. omdat jij er bent En ik ken mezelf omdat jij me kent En Waarom was moi zijn zo'n mooi verhaal Want ik ben mezelf omdat jij er bent En ik ken mezelf omdat jij me kent en living me.